Vijf uur, Marianne Koekoek met het NOS-journaal. Google zegt dat Chinese hackers hebben geprobeerd om honderden gebruikers van Gmail te bespioneren. Onder de gedupeerden zijn Amerikaanse regeringsmedewerkers, tegenstanders van het Chinese communistische regime, militairen en journalisten. Alle getroffenen zijn geïnformeerd en hun e-mailaccount heeft extra beveiliging gekregen. Volgens beveiligers van Google ziet het ernaar uit dat de hackers afkomstig zijn uit de Chinese stad Yinan. Ze probeerden inloggegevens in handen te krijgen via valse websites. Het Witte Huis laat weten dat het de melding van Google onderzoekt. Een woordvoerder gaat er voorlopig vanuit dat er geen regeringsaccounts zijn gehackt. Het is niet voor het eerst dat Chinese hackers Google belagen. In 2009 was er een veel grotere aanval. In de VS wordt vermoed dat het regime in Peking daarachter zat. Peking ziet vrij internetverkeer als een grote bedreiging. In de Amerikaanse staat Massachusetts zijn door tornado's zeker vier doden gevallen. Vooral in de stad Springfield werd flinke schade aangericht. Tientallen mensen raakten gewond. In Massachusetts zitten duizenden mensen zonder stroom. De gouverneur heeft een noodtoestand afgekondigd. Zware tornado's komen maar zelden voor in het uiterste noordoosten van de VS. Het dodental van de tornado anderhalve week geleden in Joplin is officieel vastgesteld op 134. De politie heeft 144 mensen teruggevonden die als vermist waren opgegeven. De tornado in Joplin in het midden van de VS heeft ongeveer een derde van de stad verwoest. De Amerikaanse oud-minister Henry Kissinger gaat de Wereldvoetbalbond FIFA helpen om orde op zaken te stellen. President Blatter had Kissinger gevraagd om zitting te nemen in een comité van wijze mannen. De 88-jarige Kissinger heeft dat geaccepteerd. Blatter wil ook graag Johan Cruijff in het comité hebben, maar die heeft nog geen reactie gegeven. Henry Kissinger was minister van Buitenlandse Zaken in de jaren 70 en is een groot voetballiefhebber. Het weer, vannacht lokaal mogelijk een mistbank, 4 tot 7 graden.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 Oh, me Israelite. My wife and my kids, they pack up and I leave me. Darling, she said I was yours to receive. Oh, me Israelite shot them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, me Israelite. After a storm, there must be a calm. If you catch me in a palm, you sound your alarm. Oh, the Israelite. morning stepping for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, the Israelites, sir. I said, my wife, I'm up here to the back up and I leave me. Darling, she said that was yours to receive. Holy Israelites, sir. Look, we took them a tear of choke places I go. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, am poor, poor, the Israelizer. After I stop, there must be a coming. Touch me in the palm, you sound your alarm. The Israelite, yeah. dumb. I wonder in a working so hard. Eh, jezus kon je horen nee, ik hoor mezelf niet op een of andere manier. Goed, we gaan even over naar de volgende plaats. Everybody goes to be alone, where you won't see any risings, and down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stone on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by the riverside down by the water, the riverbed. Somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep. down by the riverside. When that river runs past your eyes to wash out the dirt on the riverside. Go to the water so very near. The river will be your eyes and ears. I walk to the borders on my own. Only the water, just like a stone. Chilled to the marrow in them bones. Why do I go here all alone? Oh. God, I see how everything is torn and the river deep. And I don't know why I go the way down by the riverside. Je hoorde de stem van eh, Agnes Obel, De opname die vond plaats 30 november jongsleden in het eh, ochtendprogramma van uh, Giel Belen. En daarvoor hoorde je dan die opname van Desmond Dekker en die Aces, die Israelites. Een liedje dat je ook kan beluisteren als je gaat kijken naar de film Made in Een film die gaat over een groep vrouwen die werken bij een Ford-fabriek eind jaren 60. En die besluiten dat ze het niet meer langer pikken om minder betaald te krijgen dan mannen. Nou, het is een uiterst vermakelijke film met een eh, behoorlijk feministisch tintje, maar eh, niet te. Het is uiterst eh, vermakelijk dat Made in in de kleinere bioscopen te zien de komende weken. Zo dadelijk kan je een cd winnen. De nieuwe cd van Anouk, To Get Her Together. En daarvoor moet je een vraag kunnen beantwoorden... die gaat over eh, de Haagse zangeres. Maar eerst even terug naar de cd van vorige week die gewonnen kon worden. Wat heet, dat was niet alleen een cd. Er zat ook nog een dvd eh, in het pakket. En die is uiteindelijk naar eh, Ron in Groningen gegaan. Die mag de cd afluisteren en uitgebreide dvd gaan bekijken in dit... Hemelvaartweekend. Caro Emerald, daar hadden we het dus vorige week over uh, alweer een eigen opname die ik je laat horen van de zangeres. die een klein akoestische optreden vorig jaar. De 14e mei was dat in Met het oog op morgen.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 Campuspop uh, eh, op eerste Pinksterdag, dat zal het eerste optreden van er zijn. En dan is ze ook nog 11 juni in Raalte, ook weer ter gelegenheid van Pinkster. Dan is daar een of andere popfestival. Pinkster Raalte, zo heet dat. Pinkster dus. Het optreden van uh, Caro Emerald in eh, die hoek van het land in ieder geval. Caro Emerald, eh, vorige week hadden we dus een cd weg te geven. Deze week een andere Nederlandse zangeres, wat ik al zei, Anouk. Er is van haar een paar weken geleden een cd uitgekomen onder de titel To Get Her Together. En die cd die is door de muziekredactie van Radio 1 de afgelopen week uitgeroepen tot Radio 1 cd van deze week. En die cd die, kan je winnen via dit programma heb je wel een vraag te beantwoorden. En die vraag die luidt, eh, we kennen deze Haagse zangeres als Anouk... maar ze heeft ook nog een achternaam. Hoe is die achternaam van Anouk? Als je dat weet, dan eh, moet je een mailtje sturen <laughs> naar dit programma. En om een mailtje te kunnen sturen, dan moet je ook nog wat verdoen. Dan moet je gaan naar www.vara.nl en ga dan maar eens surfen over die zeer aantrekkelijke en overzichtelijke site van de Vara. Dan kom je vanzelf terecht bij De Nacht Klinkt Anders, et cetera, et cetera. En... Eh, geef je antwoord op de vraag hoe is de achternaam van Anouk. En dan hoor je volgende week of je een van de of de gelukkige bent die die cd van Anouk heeft eh, gewonnen. Together, Together. En als je die cd hebt gewonnen en je stopt hem thuis in je cd-speler... dan kan je dit nummer horen. Dus als je weet hoe Anouk van der eh, achternaam heet, hoe ze van achter heet... dan eh, mail dat even naar eh, de VARA, www.vara.nl... en zoek op die site naar de nacht anders. En dan kom je wellicht in het bezit van eh, To Get Her Together. De nieuwe cd van eh, de Haagse zangeres. En eh, Anouk trouwens, die staat ook op Bospop. Dus volgende, weer, volgende maand in Weert. Dan kan je haar daar gaan bewonderen. Maar goed, ehm, als je die cd wilt winnen, www.vara.nl. En ga op zoek op de site naar De Nacht Klinkt Anders. Do they know the places where we go when we're gray and old? Cause I've been told that salvation lets the wings unfold. thoughts running through my head. Sorry. And I feel that love is dead. I'm loving angels instead. Yeah, I'm through it. Oh, she offers me protection, a lot of love and affection. where I'm right or wrong, down the wall She won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down one way street, I look above and I know bless So the time has come for me to leave your radio sets right now and to head off into the hedonistic world of pop stardom. Come join with me in the majestic array of hedonism that is Robbie Williams and the Raving Jollies. Thank you for listening to me. You've been brilliant, so have I. And save me. Help me now, help me. I'm loving Holland instead. Oh, yeah. ja, very much, dankjewel. <laughs> Robbie Williams die zich helemaal eh, uitleefde wanneer gebeurde dat. Dat gebeurde op 24 eh, september, bijna tien jaar geleden. In 2001 eh, was dat. Toen was onze Robbie te gast bij Henk Westbroek. Denk aan Henk. En uit de VARA-archief hebben we deze opname nog eens een keer opgepikt. 24 september 2001 dus. De andere versie van Angels. Robbie Williams die ik kon beluisteren. deze jongens, deze jongens die bestaan ook nog steeds. Die treden nog steeds op. Ze hebben een eh, website en als ze optreden dan gaan ze dit ook nog steeds zingen. Heaven must be missing an Angel. Het zijn broers, het zijn echte broers. De broeders Tavares. Tavares, Heaven must be missing an Angel uit de jaren 70. McKee in 1990. Toen had ze hier een eh, grote hit mee wereldwijd. En dat was mede te danken aan het feit dat het ook nog voorkwam in een film... namelijk Days of Thunder. Maria McKee, Show Me Heaven. En daarvoor had je Heaven Must Be, Missing an Angel, Tavares... en dan nu Feels Like Heaven. Heb je hem door? Ja, het is vandaag helemaal vastdag. <laughs> Heel goed. closer Don't be there. hoogtepunt voor Diana Warwick. Daar wat gaat om de samenwerking met Burt Bacharach. Een van die hoogtepunten was You'll Never Get To Heaven. En daarvoor hoorde je dan Fiction Factory met Feels Like Heaven. En over Diana Warwick nog even gesproken. Die dame is, eh, net als Tavares, ook nog steeds actief. Er is zelfs een eh, nieuw album van de verschenen recentelijk van Diana Warwick... onder de titel Only Trust Your Heart. We blijven nog even in de hemelse sfeer en dat doen we met eh, Phil Collins. Something Happened on the Way to Heaven. En dat is eh, te vinden op de LP But Seriously. Een LP die in 1990 verscheen. Als die is afgelopen, dan heb ik eh, een leuke televisietip voor je. Voor een interessante documentaire vanavond op de VRT, de Vlaamse televisie. Er gebeurde iets op hemelvaart. Nou, dat is wel een hele vrije vertaling van Something Happened on the Way to Heaven. Maar het werd in ieder geval gezongen door Phil Collins, ook alweer 21 jaar oud... en te vinden op eh, die cd But Seriously. Ik had het over een eh, televisietip. Eh, het is onderhand een gewoonte op het Belgische Canvas... om op donderdagavond op het late uur, zo rond middernacht... een interessante muziekdocumentaire uit te zenden. Vanavond om 5 over 12 zal dat zijn een documentaire onder de titel Amazing Great... Great over Jeff Buckley... aan de hand van interviews en concertbeelden. Een portret van deze zanger. De makers proberen te doorgronden wat de muzikale erfenis is... van deze jonge singer-songwriter... en waarom hij zo'n inspiratiebron was... Voor zijn fans, collega-muzikanten, van klassieke componisten... tot rock and roll supersterren en alles wat daartussen ligt. Amazing Grace, die documentaire over Jeff Buckley... de te vroeg overleden singer-songwriter. Hier is hij nog eens een keer met Everybody Here Wants You. 29 pearls in your kiss, a singing smile. Coffee smell, lilac skin, your flame in me. Twenty-nine pearls in your kiss, a singing smile coffee smell and lilac skin. You're flaming me. Ah. Mm, Jeff Buckley, everybody, everybody Here Wants You. En vanavond 5 over 12 op het Belgische Canvas... die documentaire over Jeff Buckley, de singer-songwriter... die op 22-jarige leeftijd door verdrinkingen om het leven kwam. Die documentaire die Amazing Grace heet. En Grace is ook weer de titel van een van de eerste albums van eh, Jeff Buckley. Dat is vanavond om 5 over 12. En Morgenavond, dan moet je weer naar een ander buitenlands kanaal gaan kijken... als je tenminste fan bent van de Foo Fighters. Want op BBC 2 een documentaire over de band... die al eh, meer dan 16 jaar bij elkaar eh, samen is. En als dat is afgelopen, dan krijg je ook nog een eh, concertregistratie te zien. Het wordt wel opblijven of de videorecorder te laten snorren... want het begint allemaal om tien over twaalf na middernacht, dus op BBC 2... Morgenavond dus, alles over de Foo Fighters. Nou, op zoek naar de Foo Fighters kwam ik eh, dit bijzondere nummer tegen. Virginia Moon, waarin je de Foo Fighters samen met Nora Jones. Virginia Moon, zo heet het. En je kon luisteren naar Nora Jones samen met de Foo Fighters. En deze compositie die is te vinden op een cd die Nora Jones vorig jaar maakte. En onder de titel Featuring, waarop ze liedjes doet met eh, andere artiesten. En zo dus ook dit Virginia Moon samen met de Foo Fighters. En Foo Fighters, alles over de Foo Fighters kan je in de nacht van vrijdag op zaterdag zien op BBC 2... met een documentaire en een eh, live registratie van een van de concerten. En volgende week, maandagavond, dan sluiten zij Pinkpop af, de Foo Fighters. En dit worden Carole King en James Taylor. Een opname van vier jaar geleden alweer opgenomen in de Troubadour. something wrong King uit het begin van de jaren 70. Carol King, je hoorde haar hier met It's Too Late. En in dit geval bijgestaan door James Taylor van de CD Live at the Troubadour. En er is ook een DVD van. Nou, ik kan je allebei de schijfjes eh, aanbevelen. De een om te horen en het andere om te horen en te zien. Carol King en James Taylor. Start on my journey in this place, a place I haven't been. We talk for hours just warming up, you ask me what I've seen. and all this time of talking, I'm noticing your ring. I ask you a question and you give me a lie. Further away this time in vain, I come across a jar. question and you give me a lie. I ask you a question. Je hoort de stem van Gaby Young uit Groot-Brittannië komt ze. Het was de weer, de nacht in, anders eh, hier bij de VARA op Radio 1. En de wereld draait door, ook op Hemelvaartsdag. En dat betekent dat je dadelijk na het nieuws van 6 uur kunt gaan luisteren naar het Radio 1-journaal. Marcel Oost en Lara Renze. Alsof het geen uh, gewone doordeweekse dag is. Ze zijn er gewoon. We spreken elkaar volgende week weer tussen 2 en 6 voor een nieuwe aflevering van De Nacht Ging de Anders. Ik zou dus zeggen, maak er een mooi weekend van. Want dat geldt voor de meesten onder ons. Tot volgende week. Groetjes. Hoi.